uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een programmkabinet. Ja, die stond nog niet op onze bingo-kaart, maar dat is waar informateur Kim Putters voor wil gaan. Dat concludeert hij na wekenlange gesprekken met de PVV, VVD, BBB en NSC. Vandaag kwam hij met zijn eindrapport. Politiek verslaggever Roel Bolsius legt uit wat Putters bedoelt met zo'n programmakabinet. Dat betekent dat er eerst op hoofdlijnen afspraken gemaakt worden tussen die partijen losraken. Dat er dan een kabinet wordt gevormd die dan een regeerprogramma met concrete maatregelen moet gaan maken. En dan moet gaan kijken of daar voldoende steun voor is in de Tweede Kamer. Eh, en wanneer dat dan een kabinet oplevert is afhankelijk van hoe goed en hoe snel die onderhandelingen verlopen. Een man van 38 krijgt zes jaar cel en tbs voor het doodrijden van een oude echtpaar in Rotterdam. Het tweetal werd op de Maasboulevard omvergereden op een zebrapad. Zij hadden groen, de bestuurder reed minstens 100 en had alcohol en drugs op. En hij mag ook 10 jaar niet autorijden. De hoogste baas van de EU, Ursula von der Leyen, moet voor de rechter komen. De Europese Commissie, waar zij de baas van is, zou Hongarije hebben gepaaid met 10 miljard euro aan belastinggeld. Het land lag dwars over een politiek besluit dat genomen moest worden. En vlak daarvoor kreeg Hongarije achtergehouden EU-subsidies ineens uitgekeerd. Volgens het Europees Parlement was dat afgesproken... in de hoop dat Hongarije dan niet moeilijk zou doen. Maar volgens het parlement is dat niet de bedoeling. En in Eindhoven is een uitbraak van mazelen. 15 mensen hebben de besmettelijke ziekte in korte tijd opgelopen. Het gaat om veertien kinderen en één volwassene. Ze zijn allemaal niet gevaccineerd. En het gebeurt vaker dat ouders besluiten hun kind niet te laten vaccineren. Zorgelijke ontwikkeling vinden artsen. Bert uit Wiegen kreeg vlak na de oorlog polio toen hij één jaar oud was. En er was toen geen vaccin, dus hij schrikt van het nieuws van vandaag, vertelt hij aan onze verslaggever Harro Brouwer. En dat je het dan als ouder over je hart kunt verkrijgen om je kind niet te laten vaccineren en dus het risico te laten lopen een infectieziekte te krijgen, zoals polio, ja, dat vind ik heel erg. Dan, het riekt naar kindermishandeling. Nou, dat is het niet, maar daar lijkt het wel heel erg veel op. Ja, Bert loopt al zijn hele leven met een verlamd been en als kind werd hij gepest. En hij stond met sporten ook vaak langs de kant heb ik nog het weer voor je. Ja, het is een super zonnig dagje vandaag. Ook wat stapelbewolking, maar toch een graad of 18. Behalve op de Wadden. Vanavond wordt het bewolkt. Morgen gaat er heel anders uitzien dan buien met lokaal ook kans op onweer. Maar het wordt wel een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de dagelijkse files in Noord-Holland de meest oponthoud op dit moment op de A4 Amsterdam richting Den Haag... Tussen knopen De Hoek en Roelevarensveen rijdt het langzaam over 9 kilometer met een kwartier oponthoud. De A5 dan, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knopen het Raasdorp en de aansluiting met de A10 5 kilometer file met een vertraging van bijna drie kwartier. En dat heeft te maken met een file op de A10, op de A10 West om precies te zijn. Voor de Koentunnel richting Zaanstad staat 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. En de A44 dan Den Haag richting Amsterdam. Bij Kaagdorp is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstok is dicht. Dat kost je ook hier een klein kwartier extra.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 Love is getting too cynical. Passion's just physical these days. see us so bell and it was not you, my part-time lover. And then a man called our exchange, but did want to leave his name? I guess play the game.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 Informateur Putters adviseert de vorming van een programmkabinet. Dat is zijn naam voor een extra parlementair kabinet... op basis van een beperkt akkoord op hoofdlijnen... met een zo breed mogelijke steun in de Tweede Kamer. De bewindslieden komen van binnen en buiten de politiek. Bij staalconcern Tata Steel in IJmuiden worden niet 800, maar een kleine 600 arbeidsplaatsen geschrapt. Mensen die weg moeten worden geholpen bij het zoeken naar een nieuwe baan. De GGD in Zuidoost-Brabant heeft 15 meldingen gekregen van mazelen in Eindhoven en omgeving. Het zijn 14 kinderen en 1 volwassene. Mazelen is een erg besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Het weer eerst droog, later vanavond meer bewolking en kans op een bui. Het ritme van Zandvoort. off the shelf. Play something special for yourself.